en een voorspoedige start. Gert Kluk met het NOS Journaal. Swordscope is overleden. Hij is vooral bekend vanwege de golfoorlog begin jaren 90. Swordscope was een van de bedenkers van operatie Desert Storm... waarbij Irak werd gebombardeerd en het Iraakse leger uit het bezette Kuwait werd verdreven. Tijdens de oorlog gaf hij geregeld persconferenties... waarbij de bijnaam Storm in Norman kreeg. Norman Swordscope was 78 jaar. 1 op de drie Nederlanders is bang dat de eigen financiële positie het komend jaar verslechtert. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Sinds het bureau begon met meten in 2008 is dat aantal nog nooit zo hoog geweest. Ook vindt 70% dat de Nederlandse regering zich minder moet richten op het buitenland en meer op binnenlandse problemen. Vandaag begint de verkoop van consumentenvuurwerk. De Belangenvereniging schat dat er voor 75 miljoen euro aan vuurwerk verkocht zal worden. Dat is 5 miljoen meer dan vorig jaar. Vuurwerk verkopen mag alleen tijdens de laatste drie dagen van het jaar... maar als er zoals nu een zondag bij zit, begint de verkoop een dag eerder. Het afsteken van vuurwerk mag alleen op Oudejaarsdag... van 10 uur s ochtends tot 2 uur s nachts. President Obama heeft de leiders van zowel de Democraten als de Republikeinen uitgenodigd om te praten over een nieuwe Amerikaanse begroting. Ze gaan vandaag naar het Witte Huis om met de Amerikaanse president te overleggen. Als er aan het eind van het jaar geen akkoord is over de Amerikaanse begroting gaan de belastingen automatisch omhoog en worden strenge bezuinigingen van kracht. In Veldhoven moesten ongeveer 70 bewoners van een appartementencomplex de nacht ergens anders doorbrengen. In een garage onder het complex woedde gisteravond een brand waarbij zeven auto's zijn uitgebrand. Er is volgens de politie schade aan gas- en elektriciteitsleidingen en de riolering. Het gebouw moest ook worden geschut. Over de oorzaak van de garagebrand in Veldhoven is nog niets bekend. Het weer vanochtend in het noordoosten is wat zon. Later raakt overal bewolkt en vanmiddag vanuit het westen regen. Veel wind en het wordt 4 graden in Groningen tot 8 in Zeeland. Vanavond en de komende nacht loopt de temperatuur verder op naar een graad of 9.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 Met nu nu. De herhaling van ZFM Jazz. It's been chapel bells ring. And sometimes I cry. Holiday, Arita Franklin. Goedemorgen, ZFM Jazz luisteraars. Vandaag hebben we een eh, speciale dag rondom de kerst. Zo'n uitzending vlakbij kerst is altijd de gelegenheid... in feite de enige mogelijkheid per jaar... om het thema kerst en jazz aan de orde te hebben. Uw presentatoren David Habig en Peter de Boer... hebben eh, die boodschap goed begrepen... en we zijn gaan grasduinen in onze muziekcollecties. Vandaag dus veel kerstgerelateerde muziek. Vooral geen mooie gladde songs door artiesten die eh, hem eh, nodig vinden eh, om een mooie kerstcd te maken met de liedjes die we allemaal kenden. Ook niet muziek met engeltjes, klokkenspellen en vrolijk rond de kerstboomgedachten. Dat horen we overal om ons heen. We gaan vandaag een ander aspect aan de orde stellen. Er blijkt heel veel kerstleed te zijn... En dat wordt allemaal vervangen in de blues. Vandaag dus veel blues. En daarnaast big band, gewaagde small band uitvoeringen... en allerlei bijzondere zaken. Als eerste hoorden we Aretha Franklin, Blue Holiday. <clears throat> en een voorbeeld van een big band die eh, een interessant repertoire heeft gemaakt rondom de kerst... is natuurlijk onze Glenn Miller. Je hoort het nooit, want we kennen alleen de stukken die we kennen... En hier is een eh, bewerking van het Miller Orkest Sleigh Ride. Glenn Miller Orchestra speelde Sleigh Ride. Van, eh, dat komt van de cd, dat is natuurlijk ook wel grappig. In de Christmas Mood. Met een knipoog naar, zijn beroemde compositie. We gaan nu naar een andere orkestleider. Maar die speelt hier in een heel klein eh, groepje. Dat is Jack Teagarden, de trombonist. En die komt eh, tot uiting. Hij zingt ook en hij speelt prachtig trombone. in het nummer The Christmas Song.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 En eh, opererend en spelend vanuit zijn woonplaats New Orleans... waar het hart van de jazz is, is natuurlijk Louis Armstrong. En die heeft weer een, eh, een bekende song op zijn manier op de plaat gezet. Christmas in New Orleans. Magnolia trees at night sparkle and bright. Fields of cotton love, wintry white. When it's Christmas time in New Orleans. A barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi folks gathering there, cause it's Christmas time in New Orleans. you see a Dixieland Santa Claus leading the band to a good old Creole beat. Golly, what a spirit! You can only hear it down on Basin Street. Your kids will disappear when you hear, Hallelujah, St. Nicholas is here. When it's Christmas time in New Orleans. will disappear. And when you hear, Hallelujah, old Santa is near.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 snow, let it snow, let it snow. I really can't stay. John Pizzarelli, Let It Snow. John Pizzarelli, daar gaan we straks nog een stukje van laten horen... is een eh, toonaangevende, swingende, zingende jazzgitarist... die eh, in zijn stijl heel populair is en blijft... en heel mm, eh, productief is en maar blijft draaien. We gaan nu iets heel anders doen. Een mooie gestopte trompet. Gestopte trompet. Rick Brown. Jingle Blues. deep inside Let my conscience be my guide Then the answers are sure Nora Jones. Met haar eigen compositie Peace. We hebben nog iemand gevonden die mooi ehm, piano en bas instrumentaal eh, aan de orde stelt. David Benoit of David Benoit, ik zou het niet weten. Maar in ieder geval het nummer is heel bijzonder. Curl of the Bells. shake hands with Santa Claus. If you want some candy, I'll bring you the candy. Shake hands with Santa Claus. I love you, I love you, and I'm gonna bring some candy and flowers and everything. If berries are pleasing when they're out of season, shake hands with Santa Claus. I love you, I love you, and I'd walk a mile to bring you the berries and watch you smile. Oh, just to share a love like yours, what miracles I could do. I'd make a rainbow chase the storm when the weather gets cold. I'll make it warm. If you want a cottage, I'll furnish the cottage. Shake hands with Santa Claus. I love you, I love you, I give you my all. I'm like a genie at your beck and call. If you do the dreaming, I'll do the scheming. Shake hands with Santa Claus. just to win a love like yours. I'd follow you to Capri. I'd kiss you on the streets of Rome. Then we'd eat scungil and <laughs> fly back home. If you want bananas, some great big bananas, shake hands with Santa Claus. Oh, I love you, I love you, and I'm gonna bring bananas. If you do the dreaming, I'll do the scheming. Shake hands, shake hands, shake hands with Santa Claus. Shake hands with Santa Claus, onmiskenbaar Louis Prima. Als we Louis Prima horen en zijn big band, of we horen hem eh, zingen... dan eh, worden we altijd vrolijk daar associëren we hem altijd mee. dat is ook terecht, want hij is een, eh, was een entertainer van de allerboze plank... die elk concert tot een groot feest maken. Een andere meneer die, eh, de, eh, die vanuit zijn jazzmuzikant bestaan... de kant van het super entertainment is opgegaan... als enige, nooit geëvenaard is ook trouwens... was Spike Jones... En een van de stukjes die hij heeft gemaakt was het, eh, het liedje van het jongetje dat eh, zijn wensenlijstje invult. Wat hij graag van de kerstman wil hebben. En eigenlijk hij wilde alleen maar een nieuwe voortand, want zijn melktandjes waren eruit. En eh, iedereen lachte hem uit. All I want for Christmas is my new front teeth. Christmas night before Christmas, and all through the house, not a creature is stirring, not even a mouse. Suddenly I heard a strange noise down below. So in my flannel pajamas, I went tippy-toe. I could see our Saint Nick from the spot where I stood, so I slid down the banister just as fast as I could. All I want for Christmas is my two front teeth, my two front teeth. See my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, and I could wish you Merry Christmas. It seems so long since I could say, Sister Susie sitting on a thistle. Every time I try to speak, <laughs> oh, Christmas is my two front teeth. My two front teeth. See my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you. Christmas Baby. Dat werd eh, gezongen door de meester B.B. King. Wij kwamen bij het samenstellen van dit programma... Ehm, dit nummer wel nou, zes, zeven keer tegen. Gezongen door allerlei andere artiesten. Maar wij, David Habig en ik vonden dat eh, de eer moet blijven toekomen aan de meester zelf, B.B. King. We gaan nu iets ehm, van andere orde doen. Harry Connick die eh, een eh, frisse band heeft en daarmee vertolkt It Must Have Been Old Santa Claus. I think I saw old Santa through my window Christmas Eve. My eyes were really droopy, but I really do believe It must have been old Santa, cause I saw his big red hat And I know my mom and dad can't fight like that Oh no I know my mom and dad can't fly like that And then I heard some footsteps in the hall outside my door The same old Christmas trick my dad had played since I was four He stands outside my bedroom Said no, because he knows I don't believe in Santa Claus. No way. He knows I don't believe in Santa Claus. I think my daddy sees me peeking from my door, but he pretends he's Santa anyway. Every year he tries to fool me, but I'm a big boy now I don't believe in Santa or his sleigh No way So I went back to my bed And I curled up nice and tight I stared out of my window And I looked into the night And then all of a sudden Through my window I could see Santa Claus was flying by And smiling at me The Angels Sing. Dat was een eh, uitvoering door Ramsey Lewis. En ik wed dat heel veel mensen dat niet herkend hebben. Want we kennen Ramsey Lewis natuurlijk alleen van de, de, de populaire stukken... zoals wij eh, dat altijd horen... die hij op een unieke manier weliswaar speelt. Een heel mooie uitvoering van Hark That Angels. Het eerste uur ZFM zit er alweer bijna op. David Habig en Peter den Boer eh, hebben samen hun eerste keus laten horen. En we gaan naar het tweede uur. En dat doen we met eh, een artiest die nog steeds reizende is. En artiest van dit moment, Michael Bublé, is beginning to look a lot like Christmas. done it all. ZFM wenst u...